Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense havenstad Odessa is vannacht voor de tweede nacht op rij onder vuur genomen. Dat meldt het Oekraïense leger. De luchtverdedigingssystemen van de stad zijn in werking gesteld om Russische raketten af te weren. Ook in de hoofdstad Kiev zijn de systemen actief. Persbureau Reuters meldt dat er ontploffingen en rook in Kiev is gezien. Jesse Klaver wordt tijdens de komende verkiezingen niet de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. In een interview met het AD zegt hij plaats te willen maken voor een nieuw gezicht. De GroenLinks-leider zegt dat hij graag lijsttrekker had willen worden... maar dat dat hem uiteindelijk niet verstandig leek. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver vertrekt niet uit de politiek. Een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst ziet hij wel zitten. Patiëntendossiers worden op grote schaal gekopieerd naar een softwarebedrijf. Volgens NRC gebruiken veel huisartsen een systeem van een bedrijf uit Leiden. Ze delen er informatie over chronisch zieke patiënten mee met andere zorgverleners. Maar om dat mogelijk te maken wordt wekelijks het gehele bestand van patiëntendossiers gekopieerd en opgeslagen bij dat softwarebedrijf. Ook de gegevens van mensen die niet chronisch ziek zijn. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben, zijn zich er niet van bewust of vinden het geen probleem. De Amerikaanse politie heeft een huiszoeking gedaan in het onderzoek naar de moord op rapper Tupac in de jaren 90. In de staat Nevada werd een woning doorzocht. Het is niet duidelijk waar de autoriteiten naar op zoek waren. Details zijn niet bekendgemaakt. Tupac Shakur werd in 1996 neergeschoten in Las Vegas. Enkele dagen later overleed hij. Tupac was een van de grootste hip-hop artiesten ter wereld. En de moordzaak is nooit opgelost. Het weer, de dag begint met bewolking, met in het noorden soms regen of motregen.